Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. COA-directeur Al-Bayrak is blij met de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Dat bepaalde dat Al-Bayrak op 1 maart weer aan de slag kan bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ze was op non-actief gesteld na klachten over een verziekte werksfeer. Ook zou ze haar werkgever hebben misleid over de hoogte van haar salaris. Al-Bayrak beschouwt de uitspraak van het hof als een cruciale stap op weg naar volledige rehabilitatie. In Den Haag zijn twee politiemensen met een mes gestoken toen ze een openstaande boete wilden innen. Ze belden aan bij een man van 37 die hen meteen aanviel. Tijdens de vechtpartij stak hij de agenten in gezicht en hals. Een derde agent die kwam helpen bij de arrestatie kreeg een kopstoot. De agenten hebben aangifte gedaan tegen de Hagenaar. In Zuid-Afrika is bij een stormloop op een universiteit een dode gevallen. Een vrouw die met haar zoon in de rij stond, werd verdrukt door duizenden studenten die naar binnen probeerden te komen. Twee studenten raakten zwaar gewond. Ze hadden de nacht doorgebracht bij de universiteit in Johannesburg om een inschrijfformulier te bemachtigen. Er waren 11.000 belangstellenden voor 800 plaatsen. Premier Rutte heeft via een satellietverbinding met André Kuipers gesproken. Rutte sprak samen met studenten van de TU Delft met de Nederlandse astronaut, die sinds vorige maand in het ruimtestation ISS zit. Kuipers zei dat het uitstekend met hem gaat. Ik begin goed te wennen, dit is mijn huis aan het worden, zei hij. Na afloop zei Rutte dat iedereen razend trots is. Het weer, vanavond meer bewolking met af en toe regen. Ook morgen veel bewolking. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 52 kilometer file. Het is een niet al te drukke avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afwit 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 4. A10 de ring west van Amsterdam richting Zaanstad voor knooppunt Komplein 3 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 4. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein ook 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer.